Of koning Willem-Alexander zaterdag Koningsdag overslaat om er ook bij te zijn, is nog niet duidelijk. Inmiddels wordt er steeds drukker gespeculeerd over wie paus Franciscus moet gaan opvolgen. De Nederlandse kardinaal Wim Eijk wordt ook genoemd. Dat ziet hij zelf wel zitten, zegt hij bij AT5. Als de kardinalen je kiezen, kun je dat zien als een roeping denk dat je dan echt een geweten verplicht bent om ja te zeggen. Je kunt nee zeggen, maar ik zou zeggen in zo'n geval... wanneer je denkt ik kan het aan, ben je het geweten verplicht om ook ja te dus zeggen. Dus dan zouden we het doen? Dan zou ik het doen. De politie heeft 14 mensen opgepakt die anderen zouden hebben aangemoedigd om terroristische misdrijven te plegen. Het gaat om jonge verdachten. De jongste is 14 en de oudste 30. Ze komen voor een groot deel uit de Randstad. Veel details hebben we niet. Alleen dat de verdachten anderen via TikTok zouden hebben aangezet tot terrorisme. Op de snelweg bij Tinaarlo in Drenthe is vanochtend een wolf aangereden. Het dier is inmiddels dood. Het had een verbrijzelde heup en heeft een spuitje gekregen van een dierenarts. De snelweg was door de aanrijding even dicht. De auto die de wolf raakte is weggesleept. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder gaat. En de spelers van Go Ahead Eagles zitten nog vol op de roze wolk na de bekerwinst van gisteravond. In een bloedstollende finale waren ze na penalties te sterk voor AZ. Keeper Jari de Busser stopte de twee. Het is bizar hoe dat gelopen is. Eh, en gisteren misschien in een van de ja, grootste wedstrijden van het seizoen. En misschien wel ja, in clubgeschiedenis. Om er dan te staan is... Eh, ja, een heel mooi gevoel gewoon, echt niet te beschrijven. Volgens trainer Paul Simonus is er vannacht al een mooi feestje gebouwd. Al rook het op de terugweg uit Rotterdam niet zo fris. Ja, er waren zelfs een paar spelers die nog niet hadden gedoucht eh, gisteravond na de wedstrijd. die waren zo druk met het feesten. Dus op een gegeven moment ging de bus rijden. Dus die zijn toen eh, ja, in ontbloot bovenlijf of wat dan ook met een badjas aan in de, in de bus gestapt. Dus dat was, eh, dat was eh, ja, heel hilarisch om te zien. Morgen is de officiële huldiging in Deventer. De spelers maken dan een tocht langs de IJssel. Het weer, er zijn wat wolken, vooral in het noorden. Op andere plekken is het zonnig bij 13 tot 18 graden. Morgen begint ook zonnig, later komen de buien en het wordt dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de A5 naar Amsterdam daar heb je wel 10 minuten op onthoud voor de aansluiting met de A10. Op de A7 rijdt het langzaam van Zaanstad naar Horen tussen de afritten Weidewormer en Avenhoorn. Daar heb je ook zo'n 10 minuten extra reistijd. Verder is het druk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem is de vertraging ook 10 minuten.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 Dat komt vooral door de handelsoorlog die president Trump is begonnen. De groei wordt gemiddeld een half procentpunt minder. Er is een nieuwe CAO voor medewerkers van gemeenten. Hun loon gaat in twee jaar tijd 7,5% omhoog. En ze krijgen ook een hogere toeslag voor onregelmatige diensten. Minister Van Wil roept organisatoren van alternatieve dodenherdenkingen op om het waardig te houden. Op 4 mei willen pro-Palestina-demonstranten hun eigen herdenkingen houden. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 16.